was de doorsnee kleine man, pion in het grote bazenplan. Hij werkte hard van vroeg tot laat, maar zonder winst als resultaat. buurman van hiernaast, die zich steeds ergert en verbaast. Hij gelooft niet meer in politiek, ze doen toch niets met zijn kritiek. Het zou niet lang meer duren de revolutie kwam eraan, maar tussen duur gehuurde muren vecht hij nog steeds met zijn bestaan. blijft de doorsnee kleine man die toch nooit iets bereiken kan. Het is een cliché en het klinkt banaal, maar het is de schuld van het kapitaal. Wij weten het hier allemaal, de winnaar blijft het kapitaal.